uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze bedolven is onder bedreigingen... nadat de gemeente bekend heeft gemaakt... dat een eventuele huldiging van Ajax in het stadion plaats zal vinden... en niet op het Museumplein. Op Instagram vraagt ze supporters om zich in te houden... en om de stad en de club niet te beschadigen. Volgens de burgemeester kan de huldiging niet veilig worden georganiseerd... door een tekort aan beveiligingspersoneel. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt vandaag voor het kabinetsvoorstel... om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Het kabinet wil het gat verkleinen tussen de straffen voor doodslag en moord. De maximale straf voor moord is 30 jaar. Aanleiding was de rechtszaak tegen de man die zijn 16-jarige ex-vriendin Humaira doodschoot in Rotterdam... nadat hij haar langdurig had gestalkt. Moord kon niet bewezen worden en de man werd veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg 14 jaar cel en tbs. Veel mensen vonden dat te laag. In hoger beroep is hij alsnog veroordeeld voor moord. In de havenstad Odessa zijn zeker één dode en vijf gewonden gevallen bij beschietingen, meldt het Oekraïense leger. De stad in het zuidwesten van Oekraïne werd meerdere keren opgeschrikt door raketaanvallen en beschietingen. Volgens Oekraïne zijn er hypersonische raketten ingezet. Daarbij zouden veel gebouwen zijn verwoest. Een portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe... door kunstenaar Andy Warhol... is verkocht voor 184 miljoen euro. Nooit eerder bracht een kunstwerk zo'n hoog bedrag op tijdens een veiling. De zeefdruk, Shot Sage Blue Marilyn uit 1964... is een van Warhols bekendste kunstwerken... en is nu het op één na duurste schilderij ooit. Wie het werk van Warhol heeft gekocht, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is bewolkt en ook later vandaag komt de zon niet overtuigend tevoorschijn.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 Een portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe is verkocht voor 184 miljoen euro. De zeefdruk Shot Sage Blue Marilyn door Andy Warhol is het op één na duurste schilderij ooit burgemeester Halsema is bedolven onder bedreigingen naar Amsterdam... nadat Amsterdam bekend had gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax... in het stadion plaats zal vinden en niet op het Museumplein. Het weer, het is bewolkt en ook later vandaag komt de zon niet overtuigend tevoorschijn. Toch wordt het landinwaarts 23 tot 27 graden. Aan de kust wordt het maximaal 22 graden.